Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het Belgische nieuw bot op PostNL. In een persbericht schrijft Bpost dat het nog steeds gelooft... dat een combinatie met PostNL veel voordelen biedt. Het bedrijf bevestigt hiermee een bericht van het Financiële Dagblad. De Belgen probeerden in mei al PostNL over te nemen... maar toen werden ze het niet eens over de voorwaarden. Of er ook daadwerkelijk een nieuwe bieding wordt gedaan... moet het bestuur van Bpost nog beslissen. Ongeveer de helft van alle koffieshops in het centrum van Amsterdam wordt sinds vannacht beveiligd. De eigenaren hebben de beveiliging zelf ingehuurd vanwege de beschietingen van koffieshops. Ze zeggen dat ze geen idee hebben waarom dat gebeurt en ze loven 25.000 euro uit voor de gouden tip. In Amsterdam zijn in de afgelopen maanden verschillende koffieshops beschoten. Vanwege het gevaar voor de omgeving laat burgemeester Van der Laan de getroffen zaken sluiten. Nederland moet stoppen met adoptie van kinderen uit het buitenland. Dat staat in een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming aan minister Van der Steur. Volgens de Raad is het in het belang van een kind dat het in de eigen cultuur kan opgroeien. Vaak is armoede een reden om een kind ter adoptie af te staan... en volgens de Raad creëert de vraag naar kinderen aanbod in de kindertehuizen. De meeste adoptiekinderen in Nederland komen uit China en de Verenigde Staten plaats van adoptie toe te staan... zou Nederland de jeugdbescherming in die landen moeten helpen ontwikkelen, staat in het advies. Een schip met 93 Indonesische arbeiders aan boord... is voor de kust van het Indonesische eiland Batam gekapseist. Volgens de, volgens de Indonesische autoriteiten zijn er zeker 21 mensen verdronken. Tot nu toe zijn 38 opvarenden gered, tientallen mensen worden nog vermist. Het weer vanuit het westen trekken buien over, sommige met onweer.